Dat blijkt uit een peiling van het tv-programma 1 Vandaag onder 17.000 mensen. Van de VVD-kiezers heeft 57% een voorkeur voor een rechtskabinet met de PVV en het CDA. Onder CDA-stemmers is zo'n coalitie niet populair. Van de CDA-achterban wil maar 27% met de PVV samenwerken. Uit de peiling van Eén Vandaag blijkt verder dat de PVV-stemmers niet hechten aan de AOW-leeftijd als breekpunt. Driekwart van de achterban vindt het goed dat Wilders het breekpunt heeft laten vallen. De afdeling van Trots op Nederland in Pijnakker split zich af van de landelijke partij. De afdeling in de woonplaats van Rita Verdonk gaat verder onder de naam gemeentebelangen. Aanleiding is de verkiezingsnederlaag van gisteren. Trots op Nederland van Rita Verdonk haalde bij de verkiezingen geen enkele zetel. Daardoor komt er geen geld meer binnen bij de landelijke partij. En de leden van de afdeling Pijnakker Nooddorp zijn bang dat eventuele schuldeisers zich nu bij hen melden. Bovendien was er volgens de afdeling al een poos onenigheid over de koers. Een demonstratie van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie in Venlo mag zaterdag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Roermond bepaald. De demonstratie was verboden door de burgemeester. Hij zei dat hij de veiligheid langs de route niet kon garanderen, onder meer vanwege een straatfeest. Ook is er volgens de burgemeester erg veel extra politie nodig, omdat er tegendemonstraties zijn aangekondigd door extreem linkse groepen. Daarop stapte de NVU naar de rechtbank en die stelde de organisatie in het gelijk. De rechtbank heeft wel de route van de demonstratie aangepast om het straatfeest in Venlo niet te verstoren. Niet eerder sloot de FIFA een jaar zo positief af. Het eigen vermogen van de Wereldvoetbalbond bedroeg vorig jaar 883 miljoen euro en de winst was 163 miljoen. Die recordcijfers heeft voorzitter Blatter bekendgemaakt aan de vooravond van het WK. De grootste bron van inkomsten van de bond zijn de tv-rechten van het voetbal omdat het zo goed gaat profiteren de ruim 200 lidstaten mee.